Hij was al een tijd ernstig ziek. Dijkstal gold als een linkse VVD'er. Hij was een van de architecten en kopstukken van de Paarse coalitie met de PvdA en D66. In het eerste kabinet Kok was hij vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens het tweede kabinet Kok was hij fractieleider en politiek leider van de VVD. Na de moord op Fortuin verloor de VVD 14 zetels en trok Dijkstal zich terug uit de politiek. Dijkstal stond bekend als een flamboyante en goedlachse man die onder meer saxofoon speelde. Hans Dijkstal is 67 jaar geworden. Voorzitter De Wit van de parlementaire commissie die onderzoek heeft gedaan naar de kredietcrisis... heeft bij de presentatie van zijn rapport uitgehaald naar de financiële sector. Volgens De Wit zijn er onaanvaardbare risico's genomen en zijn publieke belangen uit het oog verloren. Hij hekelde verder het gebrek aan kritische zelfreflectie bij de veroorzakers van de crisis. In zijn rapport waarschuwt De Wit voor een herhaling, omdat belangrijke oorzaken nog steeds aanwezig zijn. En de effecten voor de samenleving van een nieuwe crisis zouden wel eens veel groter kunnen zijn, omdat de staatskas inmiddels leeg is, schrijft de Wit. In Zimbabwe is Roy Bennett vrijgesproken van alle aanklachten. De blanke voormalige boer stond onder meer terecht voor terrorisme. Bennett is een prominent lid van de partij van premier Tsvangirai in Zimbabwe. Hij was de beoogd onderminister van Landbouw in de eenheidsregering, maar president Mugabe liet hem arresteren. De rechter oordeelt nu dat er geen bewijs is voor zijn schuld. Het Europese vliegverkeer is na de problemen van het weekend weer goed op gang gekomen. De aswolk die uit een IJslandse vulkaan komt is door de wind uiteengedreven en alle luchthavens in Europa zijn open. Wel zijn er nog vertragingen en van de bijna 30.000 geplande vluchten gaan er zo'n 500 niet door. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon en een temperatuur van 10 graden op de Wadden tot 14 land in maart. Morgen vooral in het oosten en zuiden regen, maxima dan 13 graden.